Ze hebben daar een persoon aangetroffen die gewond was. Eh, die had een schotwonde in het been. Werd naar het ziekenhuis overgebracht. En ehm, zij verkeerde op dat ogenblik in levensgevaar. Maar ondertussen is zijn toestand wel gestabiliseerd. We weten nog niet of de twee schietpartijen met elkaar te maken hadden. Bij die van gisteren ging het vermoedelijk om geweld in het drugsmilieu. ProRail gaat dit jaar op 400 plekken werken aan het spoor. En het onderhoud gaat ook vaker overdag en buiten de vakanties gebeuren. Dus meer hinder voor reizigers. Veel spoor in ons land is toe aan vervanging. Maar er is nog een uitdaging. We zien eh, met name die monteurs, eh, elektromonteurs. Dat zijn de mensen die werken aan alle beveiligingssystemen, maar ook aan de bovenleiding. Ja, die zijn heel schaars. En die proberen we natuurlijk... Eh, ja, dat is het nieuwe goud, zeg ik wel eens. Die monteurs zijn het nieuwe goud. Ja, en dat is de beperking hoe snel je het werk kunt doen. Onder meer in Groningen, Vught en Amsterdam staan grote projecten op de planning. En 18 Nederlandse militairen zijn op dit moment onderweg naar Canada om mee te doen aan de Invictus Games. Een sporttoernooi voor militairen over de hele wereld die tijdens hun werk gewond zijn geraakt, fysiek of mentaal. Ook Thomas gaat meedoen. Nou, ik heb ehm, in mijn eh, militaire training in een afschuwelijk schietincident gezeten. En bij dat schietincident eh, ben ik eh, gewond geraakt en de wapens zijn mijn grootste angst. En ik wil graag mijn grootste angst gaan overwinnen daar. Door aan mee te doen aan biathlon. Eh, en daarbij zit het schietelement. Eh, eh, en als ik dat heb volbracht, ja, dan ben ik super trots en eh, blij dat ik dat heb volbracht. Dan zul je zien juichen. De Invictus Games waren normaal alleen in de zomer. Dit is de eerste wintervariant. Het weer is wisselend bewolkt met in het noorden nog het meeste zon. Morgen krijgen we een grijze dag. In het zuiden ook kans op wat motregen. Het wordt op papier een graad of 4, maar door de wind voelt het onder nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 70 kilometer file in onze regio. Niet erg veel bijzonderheden. Een paar files eh, die er tussenuit springen. A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. 10 minuten op de A7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Door 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Pummeren Noord en Hoorn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velzen.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 Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mom and my son, Lord? Anything meant for you, Lord? Trying to be nothing but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been I'm there. Body cold when I was already here. Suddenly I'm out of soul, got I feel so low when I feel to show, no matter where I go. I'm far too busy loving her. I'll never be lonely without my shoulder.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 Nederland heeft Sierra Leone officieel gevraagd om de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos. Vorige maand werd bekend dat L in het land verblijft. De kunstroven uit het Drents Museum kost de Nederlandse regering mogelijk bijna 6 miljoen euro, meldt RTV Drenthe. Wanneer de gestolen kunstobjecten niet worden teruggevonden... draait het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op voor de kosten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weer meer bewolking vanuit het oosten. En de minima liggen rond het vriespunt. Dit is ZFM.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 If it's gonna be a rainy day, there's nothing we can do to make it change. We can't pray for sunny weather. That won't stop the rain. Feeling like you got no place to run. I can be a shelter till it's done.